was op het strand een eindje aan het lopen. En ik wou net een lekker reisje kopen. Oh, oh, oh, oh. Zag ik al liggen in het zand. Ze keek me aan, ik kon alleen maar blozen. maar wat ik zag was niet was Als de kleur van haar ogen, ze was zo mooi niet te geloven. Ik stond meteen in vuur en vlam, het blonde zand. Was als de kleur van haar haren, ik kon alleen maar naar haar staren. Ik wist niet wat me overkwam.